Ze spelen gewoon in op hetgene waar die leerling op dat moment behoefte aan heeft. Wat we bijvoorbeeld zien is dat eh, als iemand wordt gepest, bijvoorbeeld... en diegene heeft op dat moment de behoefte dat dat pesten stopt... dat die, die crimineel ervoor zorgt dat dat pesten stopt. Ja, en dan is zo'n jongere vaak wel bereid om criminele klusjes op te knappen. Drugsrunnen bijvoorbeeld. Deze leerlingen worden er op school voor gewaarschuwd. je kan heel snel ingelopen worden door mensen. Wat je gewoon niet door hebt, dat je denkt dat je vrienden zijn en dan ineens niet meer. Het is wel zeg maar, eng dat het zoveel gebeurt. De onderzoekers vinden dat er veel meer moet worden gedaan om deze jongeren te helpen. Een boer uit Hogeveen wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij is opgepakt omdat hij gisteren met een trekker op een politiewagen inreed. Het gebeurde bij een boerenblokkade op de A37. Het gaat om een man van 23. Ja, je hoort het goed. Ook Botik van de Zandschulp is naar de derde ronde van Wimbledon. Hij won net in vier sets van een Finse tennisser. Betekent dat er twee Nederlanders bij de laatste 32 zitten. Gisteren plaatste ook Tim van Rijthoven zich al. En een succesvolle reddingsactie in een metrotunnel in Rotterdam. Daar lag een bange kat vlak naast de rails. Maar machinist stopte op tijd en collega's stapten uit. Gaan wij die nooduitgang? Maar op wat leggen. Ja, hij is bang. Ja, via een nooddeur lieten ze het katje vrij Ze hopen dat hij nu weer veilig thuis is. Het weer trekt dan een beetje dicht, al gaat het op de meeste plekken vanavond pas regenen. In het oosten en noordoosten ook wat onweersbuien. Morgen rustig weer, aardig wat zon, kans op een bui en een gaat of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum 7 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Raggiungerti non ogni senso, fino a che geven met twee vingers. nooit twee vingers in mijn neus. Ik pak de zaken grondig aan omdat die dingen niet vanzelf gaan. Soms moet ik de teugels vieren, wil ik met mijn vrienden vieren. Even aan iets anders denken, mijn gemoed wat aandacht schenken. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh. serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh. even met twee vingers schuim. Met twee vingers schuim. Ik neem het leven met twee vingers schuim. Met twee vingers schuim. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuim. twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh.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 One is you make me happy, two is you set me free. From all the things that help me, Better from just being me. Thank you for all the sweetness, now I can finally breathe. Now I can finally breathe, but baby don't you see.